tot nu toe 13 hennenplantages gevonden... 13 mensen zijn opgepakt, ook werd een partij harddrugs gevonden. De kasteelbeurt in Hoensbroek werd vanochtend door de politie hermetisch afgesloten. Er geldt een noodverordening. Ruim 200 agenten doen in de wijk onderzoek naar aanwijzingen dat in tientallen woningen hennep wordt gekweekt. Directe aanleiding voor de actie was een ongekend hoog stroomgebruik. Verder kwamen er regelmatig meldingen binnen via Meld Misdaad Anoniem. De politie in Limburg is nog bezig met de actie. De werkloosheid in Nederland blijft stijgen. In de periode juli tot en met september telde Nederland 394.000 werklozen. Dat is 5% van de beroepsbevolking, meldt het CBS. Een jaar eerder was dit nog 3,7 procent. Het afgelopen half jaar steeg de werkloosheid met gemiddeld ongeveer 13.000 per maand. In Arnhem is vorige week een zakenman ontvoerd. De Arnhemmer werd dinsdagochtend rond drie uur van zijn werk op weg naar huis. Toen hij werd klemgereden en uit zijn auto getrokken. De dader zette de man in een andere auto en ging er vandoor. Slachtoffer is een 45-jarige man met een Turkse achtergrond. De chauffeur van de bus die gisterochtend verongelukte in Noord-Spanje is aangehouden. Onderzocht wordt onder meer of hij in slaap is gevallen. Zelf zegt hij dat hij is geschrokken en van iets dat de weg overstak. De bus met leerlingen en docenten van een Nijmeegse school vloog gisterochtend uit de bocht even ten noorden van Girona. Een meisje kwam om het leven. Pakistanse leger heeft een grote aanval uitgevoerd op de plaats Kotkai in Zuid-Waziristan, waar veel Taliban-strijders zitten. Ook zou Taliban-leider er wonen. Aan beide zijden zijn doden gevallen. Het grondoffensief in Zuid-Waziristan begon zaterdag.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 Just hold me now. And I will know though we're apart, we'll always be together. Forever in love. What do you say when we're not enough. Time, time will be kind once we'll part, and your tears, tears will have no place in your heart. I wish I, I could say how much i miss you when you're gone. How my love for you will go on. say now my words are not Dit is ZFM.